wonderlijk soort stereo. Dat eh, heb je wel vaker bij oude platen. En daar heb ik het ook wel eens over in de show. En dat is hier ook het geval. Met deze van de Swinging Blue Jeans. Die niet swingden, maar een beetje rustig aandeden. Met You're No Good uit 1964. Alweer 60 jaar oud dit nummer. Welkom bij de show. Welkom bij eh, de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen. Werkelijk waar. Tot een uur of twaalf. En eh, en eh, niet alleen met prachtige muziek, maar ook met een paar interessante onderwerpen in de show. Wat? Dat hoor je straks over ongeveer een kwartier. ZVL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Op deze frisse zondagmorgen toch ook maar even een mooie Franstalige silence trouble, mon silence. miel. Daar word je toch ontzettend ontspannen van, toch? Van deze van George Michael op deze nou, frisse zondagmorgen. Een beetje vochtig. Ik dacht, eh, ik doe mijn t-shirtje aan en een korte broek. Net zoals gisteren en de afgelopen dagen. Maar dat zat er dus vandaag niet in. Ik kreeg al koude knieën bij het kijken naar de thermometer buiten. Dus, het blijft een frisse dag. Beetje regen, klein beetje maar, zie ik hier staan. Dus dat valt op me wel mee. En vanmiddag wordt het een graad of 13, dat is best wel fris. In vergelijking dus met de afgelopen dagen. Dus... Françoise Hardy hoorde je hier in de show met La Question dus. En George Michael met A Different Corner. I'll see you in my dreams. romantiek toch op de zondagmorgen, toch? Van Plus One, hier bij ZVL en Here in My Heart. En de Backstreet Boys, I'll Never Break Your Heart. Dus, ja, hartekreten zou je kunnen zeggen op deze zondagmorgen. Lekker. Terwijl we hier aan de koffie zijn. Hè? En we hebben donuts ook normaal niet zo van. Maar deze zijn toch wel eh, lekker eigenlijk. Hmm, gezellig. Hey, straks over een eh, minuut of tien gaan we praten met Tino Mijn. Hij is algemeen directeur van Gemeenten NL. Eh, Herman Bruin gaat praten over een onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten. en het gebruik van AI. ja, dus dat is best wel spannend. Gebeurt dat al? Ja, zeggen ze. En hoe het zit, dat hoor je zo meteen. Onder andere na deze van Guus Meeuwis, zijn nieuwe single. Bemin me later. zijn of nog later. Bewaar voor mij de beste dag. Bemin me laat, je weet dat ik geduldig kan zijn. En na het slaap komt een dag en daarna nog een nacht. We leggen vast dat we altijd samen blijven. Bemin me later ik denk dat ik nog nuttig kan zijn. We spreken af, net voorbij de bocht, achter de bocht en achteraf. Dan gaan we door de straat, het waar. En niemand die ons tegenhoudt. En niemand die ons tegenhoudt. gebeurt niet onverwacht. Maar wij, we zijn hier pas, we zijn nog dom genoeg om te dromen. Om te dromen. struikel over nieuwe woorden. Bemin me laat, ik denk dat je me dankbaar zal zijn. We spreken af en net voorbij de bocht, achter de bocht en achteraf. gaan we door de straten dwalen en niemand die ons tegen niemand die ons tegen morgen zal zijn. Omroep ZVL. You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? I can tell we know each other very well. How can I show you? they say ontzettend zen van, van dit nummer. This Guy's in Love With You van Herb Alpert. Een van de vele, vele uitvoeringen, want er zijn er wat van uitgebracht. En verder, zoals ik al zei, de nieuwe single voor Guus Meewis, Bemin Me Later. Tijd voor het eerste onderwerp in de show. We gaan praten over eh, AI en hoe dat wordt gebruikt in gemeenten. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over AI of AI. Hoe dat precies klinkt, dat ga ik vragen aan Tino Mijn. Hij is algemeen directeur van gemeenten NL en in de studio. Tino, welkom. Ja, wat fijn om hier weer eh, te mogen zijn bij je. Ja, jij vindt het altijd leuk om wat te vertellen over jouw wederwaardigheden. Wat betreft jouw bedrijf. Ja, dan gaan we het over AI hebben. Dan denken mensen, oh jee, waar gaat dat over? Ik snap er helemaal niks van. Het heeft iets met teksten te maken. En als je iets invoert, dan komt er een hele tekst uit die waarschijnlijk niet helemaal klopt. Maar zoiets is het toch? Nou, ja, dat is een deel. Dat is een deel. Een deel. Oké, het is breder. AI is natuurlijk, jij is een afkorting Artificial Intelligence, dus eh, kunstmatige intelligentie. En eigenlijk wat dat doet, het zijn computers, het is een technologie die eh, nou, probeert ons menselijk brein een beetje na te doen. Gaat het ons eh, banen kosten en ons vervangen? Het gaat ons een hoop banen opleveren. Oh. Een hele hoop banen, nieuwe banen opleveren. Het gaat een hele hoop standaardwerk eh, weghalen, mhm. makkelijker maken. Maar je, moet, je, moet, je hebt eigenlijk twee richtingen daarin. Aan de ene kant is ik wat ik nu zeg, dat is dat ja, processen efficiënter maken, makkelijker maken. Routinezaken. Routines waarvan je nu denkt, oh jeetje, de, pff, s ochtends negen uur en ik, ik, moet weer tien van die dingen doen. Dat zul je zien, dat, dat neemt die computer echt wel langzamerhand over en maakt het misschien wel beter. Eh, en aan de andere kant is het gewoon je, ja, je assistent. Die eh, zegt, hey, heb je hier wel aan gedacht? Heb je daar wel aan gedacht? Of eh, dit komt eraan, of zal ik dit voor je gaan doen? Dus dat is en daardoor kun je zelf andere dingen doen. Kun je zelf, nou ja, wat ik noem, meer mens zijn. Kijk, achter een lopende band staan in een fabriek. En ehm, iedere dag honderd keer hetzelfde doen. Dat is, dat is mhm. haast niet meer menswaardig. Nou, dat soort dingen. Maar dat heb je ook op kantoren, weet je wel. Mm allerlei vergunningen goedkeuren bijvoorbeeld. Dat is een beetje repeterend werk. Nou, dat zul je zien. Dus zeg, laat dat nou even aan de computer, aan AI over. En focus je nou zelf even op, nou ja, de moeilijke gevallen. Waar je echt mens voor moet zijn. En waar je over moet nadenken. Ja, waar je over moet nadenken, ja. Maar ook wel, ja, wat wij mensen kunnen is die verbindingen leggen. Mhm. of de uitzondering maken. Of zeggen van ja, hier komt de menselijke maat om de hoek kijken. Dus, dus laten we dat zo doen. Uh, we hebben net zo'n onderzoek gedaan onder gemeente En daar zie je het ook. Dat eh, veel mensen, ja, maar eh, alle gevaren gebeurt niet dit en de privacy. En, ja, het is allemaal waar. Het is allemaal waar. Maar kijk ook even wat het, wat het wegneemt. En als je nu kijkt waar iedereen vooral mee bezig is, dat is eigenlijk in de hele wereld, dus ook in Nederland. Dat is met name aan die proceskant. Dus dingen makkelijker maken. Er komt een factuur binnen en die wordt automatisch geboekt op een bepaalde post. Of er komt iemand, nou ja, je ziet het steeds meer bij gemeenten bijvoorbeeld, op die website zo'n chatbot waarmee je kan praten. Ja. En dat werkt niet goed. Nee. Nee, nee. Dan zeggen mensen, ja, ik wil een mens spreken. Yep. Nou, dat is ook eh, mijn tip altijd. Als eerste tegen dat ding zeggen, ik wil een mens spreken. Want eh, het is gewoon nog niet goed genoeg. Nou, en er zijn mensen bang voor, ja, maar zometeen is de hele klantenservice overbodig. Nou ja, die chatbots die bestaan al, bestaan al 10, 15 jaar. We zijn echt niet overbodig. Echt niet. Kunnen jullie als bedrijf, gemeente NL, de eh, gemeenten adviseren? Want het gaat over die 38% van de gemeenten die het al gebruiken. Ja, ja, ja. ja, ja. Dus, ja de... Lopen jullie daarin voor? Of zeg je nou, we moeten ook nog veel leren? Nee, wij verbinden vooral eh, gemeenten op de thema's die, eh, die belangrijk voor ze zijn. En AI is een belangrijk thema. En vanaf februari, begin februari, moet je, als je met AI werkt, en dat doet eigenlijk iedere gemeente. Alleen uit het onderzoek, daar zag je dat uh, één op de drie gemeenten zeggen dat ze met AI werken. Ja. Kan haast niet, want het is 100%. Maar dit is een beetje de beleving, want het zit altijd wel in administratieve systemen of waar dan oh, het zit erin zonder dat mensen het weten soms. Precies, precies. Ja, ja. net als heel veel mensen zeggen, ik heb geen AI, maar ik heb wel een eh, Netflix abonnement of bij Coolblue bestel ik iets. Of in, weet je, navigatie. Dan ben je er al mee bezig. Je bent er al mee bezig. Maar als organisatie moet je je medewerkers vanaf februari eh, AI eh, bekwaam maken. Oh, geletterd qua maken. Betekent eigenlijk... De medewerkers van de gemeente. Ja ja ja, ja, Dus je moet eigenlijk zorgen dat ze wat vanaf weten. Nou, en dat is eigenlijk het belangrijkste op dit moment voor iedereen. Zorg dat je er wat vanaf weet. En onze rol is veel meer zeggen dat dat, niet alleen zeggen dat dat moet, maar ook van, eh, weet je wel, eens wat trainingen organiseren, mensen bij elkaar brengen, is een event organiseren, wat publiceren. Ja. Eh, gemeente vragen, eh, hoe doen jullie dat? En dan een artikel maken, zo, zodat anderen dat daarvan kunnen leren. Dat is eigenlijk de bedoeling. Dankjewel eh, voor eh, dit gesprek, eh, Tino Mijn, algemeen directeur van Gemeenten NL. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Change your heart. Look around. change your heart, it will astound you. I need your loving like the sunshine. And everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. Everybody's gotta learn sometime. to tears. Remember someday. Lighthouse Family, de hele club. Prachtige liedjes, een paar hits, een paar hele grote zelfs. Waaronder deze Haai uit 1998. En de Corkies, ook onvergetelijk met Everybody's Got To Learn Sometimes. Ehm, heb ik je al verteld van onze geweldige website? Nee, hè, vandaag. Ga ik het even doen. Omroepzvl.nl, daar vind je het nieuws bij elkaar van de hele regio. Zo staat er eh, van alles over gisteren. Eh, de lentemarkt bij de Blauwe Hoeve, daar was het lekker druk. En de markt in Hulst, vol oldtimers, prachtige foto's. En eh, ook leuk nieuws natuurlijk. Met die, ja ik noem het oude meuk, maar daar doe ik natuurlijk de oldtime liefhebbers een beetje onrecht mee aan. Hè? Want het zijn prachtige mobielen die ze mooi hebben geconserveerd, om het maar eens zo te zeggen. En vijf vragen aan Anneloes Dont. De vraag vraag is, welke antwoorden geeft ze? Ben je nieuwsgierig? Ga naar onze website omroepzvl.nl Outside the once a story's told, it can't help but grow old. Roses do. van je met een zacht gesneeuw, geef ik je mijn laatste blik. Anita Meijer. God, die heeft een rij hits. Ongelooflijk, joh. of 30 wel, alles bij elkaar met alle tips en zo. En eh, duetten. We worden haar hier met Het is Over uit 2011 hier in de show hier bij veel. En eh, Rita Coolidge ervoor met We're All Alone. Straks over een minuut of tien gaan we beginnen aan ons tweede uur. Daarin iets meer tempo trouwens. Want dat mag dan ook wel aan het eind van zo'n zondagmorgen. En we hebben een reportage van Jeroen van Gent. Want die ging met zijn blauwe microfoon de straat op. En vroeg u van alles wat. Dat hoor je straks over ongeveer 40 minuten hier bij ZVL. Maar eerst toch even iets moois van de Commodores. Three times a lady.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 Nothing Really Matters. En de Commodores zijn Three Times a Lady. Ik ga even pauzeren. Jij wordt getrakteerd op wat mededelingen van de ondernemers. En wat nieuws en weer. En daarna ben ik bij je terug met het tweede gedeelte van de show. Dus blijf bij me en blijf bij uh, ja, ZVL. Tot zo.